uur. Mariette Krol met het NOS. Voorzitters van alle politieke partijen in de Tweede Kamer doen de komende ochtend in de Volkskrant een gezamenlijke oproep om het debat over asielzoekers te voeren op basis van argumenten. Stop met intimideren en bedreigen, staat boven het stuk, dat een initiatief is van GroenLinks-leider Jesse Klaver. De politici maken zich zorgen over de toon waarop de discussie vaak wordt gevoerd en de dreigementen die daarbij klinken. In het stuk verwijzen ze ook naar de positie van een van de ondertekenaars, PVV-leider Wilders, die al jaren permanent wordt bewaakt. De afgelopen avond zijn de bijeenkomsten die in het hele land werden gehouden over de opvang van vluchtelingen rustig verlopen. Onder meer in Scheveningen en de Noord-Hollandse gemeenten Wormerland en Oosthuizen waren er zulke bijeenkomsten. Drenthe is bereid meer asielzoekers op te vangen. Op dit moment zijn in de provincie ruim 4000 vluchtelingen ondergebracht. Afgesproken was al om dat aantal met 2000 te verhogen. Maar daar zouden er nog eens 2000 bij kunnen, vinden de provincie en de Drentse gemeenten, meldt RTV Drenthe. Ze willen dat wel op kleine schaal doen, terwijl het COA liever grote centra wil. De komende dag moeten concrete locaties bekend worden. De politie en de marechaussee vragen om hulp bij de jacht op mensensmokkelaars. Vooral mensen die veel onderweg zijn, zoals truckers, forensen en conducteurs kunnen daarbij een rol spelen, zei de politie in het tv-programma Opsporing Verzocht. Veel mensen komen sinds het uitbreken van de vluchtelingencrisis Nederland binnen met de trein of in vrachtwagens. De groepen kunnen vaak aan kleine signalen worden herkend, bijvoorbeeld aan dezelfde kleur nagellak op een pink, zei de politie. Afgelopen maand zijn er zo'n 30 mensen aangehouden op verdenking van mensensmokkel.